Dit is door Negens met het NOS-journaal. Oud-bestuursvoorzitter Mullen Rochdale wordt ook vervolgd voor mijn Volgens het Openbaar Ministerie heeft Mullenkamp in juni als getuige onder Ede gelogen... tegenover de enquêtecommissie woningcorporaties. Op de vraag of hij ooit geld of gunsten heeft aangenomen voor eigen voordeel... antwoordde Mullenkamp toen nooit. Justitie ziet dat als een leugen. De zaak draait onder meer om het aannemen van steekpenningen. PVV-politici zijn zwijgzaam over de uitspraken die PVV-kamerlid De Graaf vorige week deed over de islam en moskeeën. De NOS vroeg 77 politici die voor de PVV in de Eerste Kamer, Provinciale Staten, een gemeenteraad of het Europees Parlement zitten, wat ze vinden van de uitspraak dat alle moskeeën dicht moeten. Maar een handjevol PVV'ers reageerden. De NOS vond de vraag relevant. Het idee om alle moskeeën in Nederland te sluiten gaat namelijk verder dan het verkiezingsprogramma van de PVV, waarin staat dat er geen moskeeën meer bij mogen komen. Afvalwater dat de Nederlandse aardoliemaatschappij in Twente in lege gasvelden pompt, kan leiden tot aardbevingen, bodemdalingen en verontreiniging van grondwater. Dat blijkt uit documenten die in handen zijn van RTV Oost. Het afvalwater is giftig en kan in het grondwater terechtkomen als de opslagruimtes gaan lekken. Deskundigen spreken van een gifcocktail die in de bodem wordt gepompt. Bovendien is het risico op bodemdalingen niet goed onderzocht, zeggen ze. De Spaanse regering wil supportersgeweld harder aanpakken. Madrid heeft maatregelen aangekondigd om relschoppers rond voetbalwedstrijden te weren. Dat gebeurt een dag na de ongeregeldheden in Madrid tussen supporters van Atletico en Deportivo La Coruña. Daarbij kwam een Deportivo-fan om het leven. Donderdag is er overleg met vertegenwoordigers van de Primera Division en de Spaanse Voetbalbond. Het weer, het is bewolkt en meestal droog. Temperatuur ligt tussen de 1 en 4 graden, maar door de stevige oostenwind voelt het aan alsof het licht vriest. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De van de ANWB. Er staan vrij lange files op de A8 Amsterdam richting Zaandam... na een ongeluk bij Zaandijk, 5 kilometer. De linkerrijstroken staat dicht. A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Ridderkerk 4 kilometer.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 cooler than a fresh drop. Skip it. I'm too hot. hot Call the police and the firemen. I'm too hot. hot Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. hot Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown up, uptown funk you up.